Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Andere landen maken zich zorgen over Kazachstan. Duitsland zegt dat een land niet zomaar geweld tegen demonstrerende burgers moet gebruiken. In Kazachstan zijn grote protesten tegen de overheid. Die begonnen uit boosheid over de gestegen brandstofprijzen. De EU en Frankrijk zijn ook bezorgd en hopen dat het snel rustig wordt. Maar er zijn nog steeds protesten in het land, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. In het westen van Kazachstan in verschillende steden daar, is, uh, of, wordt nog steeds gedemonstreerd. Maar eh, daar, dat gebeurt allemaal vreedzaam hebben sommige mensen ook in tenten de nacht doorgebracht op het centrale plein. Eh, maar daar is meer contact met, met de autoriteiten. Maar vooral in uh, Almaty en enkele zuidelijke steden is nog steeds sprake van onrust. volgens Kazachstan zelf is er niet meer zoveel aan de hand. Maar het is moeilijk om te controleren of dat klopt. In Londen gaan 200 militairen helpen in de ziekenhuizen. Omdat zoveel personeel daar besmet is, hebben ze flinke personeelstekorten en daarom springt het leger bij. Afgelopen week waren er 150.000 nieuwe besmettingen per dag met Omicron. Britse soldaten helpen al met coronatesten en prikken. FC Utrecht houdt de spelers thuis. De ploeg zou eigenlijk oefenen vandaag tegen Willem II en morgen tegen Heerenveen. Maar de voetbalclub wil geen risico lopen dat spelers corona krijgen. Omdat volgende week de eredivisie weer begint. De KNVB zei gisteren dat de competitie hoe dan ook doorgaat. Ook al zijn er ergens veel besmettingen. Klimmen in bomen en roetje op de tokkelbaan. Tot gisteren kon dat allemaal nog bij klimpark Twiske in Oostzaan bij Zaandam. Ze bestempelden zich als een buitensportlocatie en mochten open blijven... totdat vanochtend de burgemeester besloot dat het klimbos een doorstroomlocatie is en dicht moest. Het was flink druk deze week met klimmers in het park. Het was heel druk. Af en toe was het echt eh, file op de, in de bomen. We waren heel lang aan het zoeken of we iets eh, konden vinden. We zouden eerst gaan schaatsen, maar het was de schaatsbaan vol. En toen dachten we, we willen toch even iets buiten doen. Dus uiteindelijk hebben we dit gevonden. Dus ik was heel blij dat het open was. Het is heel fijn om vandaag gewoon van die lange zipline af te gaan. Dat je een beetje vrij voelt. Het weer nog, zon en wolken vandaag. Af en toe kan het zelfs even flink regenen. Tussen de buien door is het 5 of 6 graden en vanavond kan het wat glad zijn. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 van Hoofddorp naar Uithoorn is dicht bij de Waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor.